Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De politie dacht opsporingsinformatie te hebben gegeven aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie, meldt NRC. Maandag werd al bekend dat de man werkte voor de dienst die verantwoordelijk is voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici en diplomaten. NRC meldt nu dat de agent toegang had tot zeer vertrouwelijke opsporingsinformatie en dat mogelijk locaties van safe houses zijn uitgelekt. Amnesty International slaat in een jaarlijks rapport alarm over de wereldwijde opkomst van het populisme en de gevolgen voor de mensenrechten. Volgens de organisatie is de situatie vorig jaar aanzienlijk verslechterd. Amnesty wijt dat deels aan de opkomst van stromingen die zich afzetten tegen de gevestigde orde. De organisatie ziet dat steeds meer landen uit angst voor terreuraanslagen de mensenrechten juist inperken en vreest voor een domino-effect. Canada blijft migranten welkom heten, maar gaat wel extra veiligheidsmaatregelen nemen. Dat zei premier Trudeau gisteravond. De afgelopen weken is Canada steeds populairder geworden onder migranten uit de Verenigde Staten. Die zien het land als een veilig onderkomen na belofte van president Trump om illegale en migranten aan te pakken. De oppositie in Canada vreest voor chaos als het land door blijft gaan met het opnemen van migranten. Maar volgens de premier is het niet zo dat iedereen zomaar wordt toegelaten. Steeds minder jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn godsdienstig, meldt het CBS. In 2015 zei 41 procent dat ze bij een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing hoorden. In 2010 was dat 49 procent. Het christendom is veruit het populairst. 28 procent richt zich tot deze stroming. 8 procent is moslim. Het weer, het is bewolkt en af en toe regent het.